de Kok met het NOS Journaal. Huisartsen zijn geschrokken dat hun patiënten op de lijst staan met gehackte gegevens bij Clinical Diagnostics in Rijswijk. Maandag werd bekend dat de gegevens van bijna 500.000 mensen bij het lab zijn gestolen. Een deel van die gegevens die via huisartsen binnenkwamen... zijn door de hackers al op het dark web gezet. Op de website van het laboratorium staat dat huisartsen daarvan weten... maar tegen de NOS zeggen artsen dat ze niets hebben gehoord... en dat ze teleurgesteld zijn. Het laboratorium wil niet reageren, maar paste wel de informatie op de site aan. Europese leiders hebben tegen president Trump gezegd dat een staakt het vuren de eerste stap is in het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Die boodschap gaven ze de Amerikaanse president mee voor zijn topontmoeting met de Russische president Poetin komende vrijdag. Trump zou tegen de Europese leiders hebben gezegd dat hij zal inzetten op een wapenstilstand en dat de Oekraïne erbij moet zijn als er onderhandelingen komen over het grondgebied. Bedrijven in de regio Eindhoven overwegen te vertrek uit Nederland vanwege een gebrek aan elektriciteit. Bijna duizend bedrijven staan op de wachtlijst voor een grotere of nieuwe aansluiting. Blijkt uit cijfers van netbeheerder Enexis. Volgens Nieuwsuur is de netcongestie in de regio rond Eindhoven het grootste obstakel voor economische groei. Extra stroom is daar op zijn vroegst pas in 2033 leverbaar. De landelijke beheerder van het hoogspanningsnet, Tennet, erkent het probleem... en zegt dat er te laat is gereageerd op de snelstijgende vraag naar elektriciteit. In een zwemplas in Huizen in Gelderland is eind van de middag iemand verdronken. Een voorbijganger vond het lichaam in het water. Hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. De politie onderzoekt het incident. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer. Vanavond neemt de bewolking verder toe. Het blijft vrijwel overal droog en het blijft lang warm. Vannacht stijgt vooral in het zuiden en westen de kans op een bui. Mogelijk met onweer. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen weer veel zon, dan 27 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.